Stubenitski met het NOS-journaal. Staatssecretaris Teven is bezorgd over het aantal lege cellen. Er zijn 9000 gedetineerden en ruim 1400 lege cellen. Een laag record. Teven houdt rekening met nieuwe bezuinigingen in het gevangeniswezen. Er zijn volgens hem vervelende plannen, maar er zijn nog geen besluiten genomen. De wolf krijgt in Nederland een wettelijk beschermde status. Er mag dus niet op wolven worden gejaagd... En boeren van wie dieren zijn gedood door wolven krijgen een schadevergoeding. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Landbouw aan de Tweede Kamer. Zij vindt dat Nederland zich moet voorbereiden op de terugkeer van de wolf. Het incident met leden van de beveiligingsdienst van president Obama speelde zich toch af in Hotel Huis ter Duin. Drie agenten werden geschorst nadat ze dronken uit Amsterdam waren teruggekomen. De Washington Post schreef dat het gebeurde in Huis ter Duin, maar het hotel ontkende. Nu blijkt dat hotelpersoneel het incident niet aan de leiding had doorgegeven. President Obama heeft in het Vaticaan een ontmoeting gehad met paus Franciscus. Het was de eerste keer dat Obama en de nieuwe paus met elkaar spraken. Waar het over ging is nog niet bekend. Obama kwam gisteravond aan in Rome. Het is de vierde en laatste dag van zijn reis door Europa. Morgen reist hij door naar Saoedi-Arabië. De afdeling van motorclub No Surrender in Herugewaard bij Alkmaar sluit zich aan bij de Bandidos. Die begonnen twee weken geleden hun eerste Nederlandse afdeling in Sittard. En dat leidde meteen tot spanningen met de grote rivaal Hells Angels. Tientallen leden van die club gingen naar Sittard, waarschijnlijk om de Bandidos een waarschuwing te geven. Ook in de regio Alkmaar kan de rivaliteit leiden tot problemen, want de Hells Angels zien Noord-Holland traditioneel als hun territorium.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 En de eerste twee uren zijn bestemd voor de Matchbox. Deze keer de 20e aflevering alweer. En eh, wat gaan we doen? We gaan eh, pittig van start. Dat doen we met Brian, Steve, Andy en Mick. En daarna Mike en Maggie. En hoe dat erbij zit, dat hoor je straks allemaal. We hebben heel veel goede muziek in het eerste uur. En het tweede uur is zeker niet minder. Eh, jammer genoeg was Ruud er niet, maar binnenkort kun je weer horen hier op ZFM. Veel plezier met Matchbox. of Het eh, begin was veelbelovend. We hadden als eerste Ballroom Blitz van de Suite. Geproduceerd en geschreven door Chin en Chapman. En als je blijft luisteren, het tweede uur begint met een compositie... en een productie van Chin en Chapman. Dan weet je dat vast. Eh, dat kwam uit 1973. En tien jaar later had Mike Oldfield een grote hit met Moonlight Shadow. En de stem was van Maggie Riley. En het kwam van de LP Crisis. We gaan nu naar The Killer, de man met de pumping piano... Jerry Lee Lewis. Hij is 78 eh, jaar inmiddels, maar hij doet het nog best. En in 1957 deed hij het helemaal goed met Great Balls of Fire. You check my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Couldn't it raging, gritting balls of fire. Kiss me, baby. Ooh, it feels good. Hold me, baby. Yeah, you gotta let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm up there to swirl at your mind, mind, mind, mind. I chew my nails, I twiddle my thumb. I'm getting nervous, honey, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy big ridge, great balls of fire. baby, Jerry Lee Lewis, de man eh, met de in piano. En als bijnaam had hij dus The Killer. Tijd voor eh, eh, de top 40 van 50 jaar geleden van 27 eh, maart 1964. We hebben vier nieuwe binnenkomers. En drie van de vier die hebben 15 eh, Minutes of Fame gehad. En het vierde groepje heeft het iets beter gedaan. Dat was ook de hoogste binnenkomer van deze week. Maar we beginnen op, nieuw op 38 met Burn Elliott en de Fan Man en New Orleans. een eh, plaatje van eh, Burn Elliott en de Fanman, nieuw op 38, op 27 maart 1964. Een plaatje hoger, ook een eh, groepje wat 15 minuten wereldbekend is geweest, de Mojo's. En zij scoorden met Everything's Alright. hold your hand. Mojo's nieuw op 37 op 27 eh, maart 1964 met uh, Everything's Alright. En ze hadden daarna nog twee andere kleine hitjes. Why Not Tonight en The Seven Daffodils. Maar dat was het dan eigenlijk wel. En voor Millie Small geldt eigenlijk precies hetzelfde. Eén grote hit. En daarna eigenlijk niets meer. Nieuw op 28, My Boy Lollipop. Millie of Millie Small, dat maakt niet zoveel uit. Maar in ieder geval, de hit was My Boy Lollipop. En dat was van de drie die we tot nu toe gespeeld hebben wel de bekendste. Eh, de laatste nieuwe, die kwam nieuw binnen op acht. En dat groepje heeft het iets beter gedaan. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money. just can't buy. you hadden we vier nieuwe binnenkomers in de hitparade van 50 jaar geleden. En daarna kregen we uit 1958 Connie Francis en Who's Sorry Now. Gaan we nu luisteren naar Lonnie Donegan, de king of skiffle. En een man die eh, heel veel heeft betekend voor de beatgroepen uit het begin van de jaren 60. Eh, have a drink on me. In 1818 my mind, I a big fat load. He was caked in dirt from his head to his foot, his hair so black that it looked like soot. Well, he reined in his mule and he hitched him to the rail and he said, old feller, it's the end of the trail. quite noon. But hey, hey, everybody drink on me. Everybody have a drink. my uncle died and left an oil well to me. Hey, hey, everybody drink on me. I've been digging all my life and I nearly dug to hell, but my uncle dug potatoes and he struck an oil well. Hey, hey, everybody drink on me. Let me hear you, man. Have a drink, have a drink, have a drink on me. Everybody have a drink on me. Hey, hey, everybody drink on me. Have a drink, have a drink, have a drink on me. on me, brother. shining out on faith song. King of Skiffle, Lonnie Donegan en Have a Drink on Me uit 1961. En ook een leuke en grote hit voor hem in Engeland in ieder geval. Gaan we naar de tip van Willem.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 Want Hans is volgende week een, een keertje niet aanwezig. En Willem heeft zichzelf aangemeld om dat programma even twee uur lang over te nemen. Het wordt een iets ander soortig programma met weinig regionaal, regionaal nieuws. Maar heel veel Willem-muziek. En dat is zeker niet slecht. En hij zou bijvoorbeeld deze kunnen draaien volgende week. generation. I just wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts, still to conversations. I'm afraid that's all we've say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talking in defense. Say it loud. Say I just wish I could have told him fenomenale stem van Paul Carrick... van Mike and the Mechanics en The Living Years uit 1988. 34 jaar eerder had de dame Kitty Callan... een nummer 1 in Amerika en in Engeland... met Little Things Mean A Lot. Blow me a kiss from across the room Say I look nice when I'm not Touch my hair as you pass my chair. Little things mean a lot. Give me your arm as we cross the street. Call me at six on the dot. A line a day when you're far away little things mean a lot. Don't have to buy me diamonds and pearls, champagne, sables, or such. I never cared much for diamonds and pearls, cause honestly, honey, they just cost money. me a shoulder to cry on. Whether the day is bright or gray, give me your heart to rely on. Send me the warmth of a secret smile to show me you haven't forgot for always and ever, now and forever. Little things mean a lot. Give me your hand when I've lost the way. Give me your shoulder to cry on. Whether the day is bright or gray. Give me your heart to rely on. Send me the warmth of a secret smile to show me you haven't forgot that always and ever, now and forever, little things Kitty Helen uit 1954. En als ze het mag beleven, en dat hopen we voor haar... dan wordt ze over twee maanden 92 jaar. Little things mean a lot. Ik kwam tot de ontdekking dat uh, eh, 20 uitzendingen lang... er geen nummer van The Animals is gedraaid. Dat gaan we meteen even goed maken. Ehm, een B-kantje van een single, geschreven door Eric Burden... en waarschijnlijk gaat het over een eh, vriendin van hem voordat ze beroemd werden. Voor Miss Colker, en als je blues wil horen, dit is hem... was Bring It On Home To Me. Maar deze was zeker niet minder. En ik moet eerlijk zeggen, het doet me een beetje denken aan Woman's Gone van Brainbox. Zelfde geweldige blues. Ehm, we gaan even naar eh, Baker Street luisteren. Pièce de résistance van eh, Gary Rafferty, Baker Street van het album City to City uit 1978. Zijn we alweer toe aan de laatste vocale voor het nieuws van eh, drie uur. En die komt van het eh, album van de TCC, C, En de verzamelalbum dan maar... De uitvoerende zijn Godly and Cream uit 1980 een Englishman in New York. you have never seen Strange apparatus, even stranger things. You talk a little bit left to center. A scream, a shout, New York is throwing its weight about.